Jay, Schiet ze neer. hier en noem me Mark King, want ik bas wat af. En schrijf meer dan burgemeester PPD van de belasting af. Ik rip het man, je bid dan. Leg de lat hoger dan de allerhoogste toon van Mini Ripper dan. Focus op buurwerk, de rest wordt gewoon geskot. Fuck de shit, zijn alleen, ik breng een best overschot. Je denkt, een echt fiasco over een nepblamage. Flessen maak je uit de voeten. dit is geen emballage. De oppervlakte piept en zegt, je mag je niet verdiepen. Maf en gniepig, lach verdrietig. Verzet me tegen archetypen. Dit meneertje rouwen. wat beweert die power? Weer wat lauwer als Erik van Sauwers, want dit heertje houdt van vrouwen in de leverij. Uh, leven in de brouwerij, je aura is een zoutloze brei. Zo flauw ben jij, kronkel in de vonk. Als een dikke worm ben ik in vorm. Ik hang rond en reflecteer als een spiegel in cirkelvorm. Flink gekriegel is weer stom. Het pit als de de pogo. Eh, Gassen zijn het haatje als een Playboy logo. Gooi mijn shit eruit, je mist de buik en licht eruit. Ik wist het lui met dit geluid. Pak ik je aan en wist je uit. Het is te luid en nimmer uit. Zit op je huid, is geen gefluit. De eelde spuit, geheel geuit. Hoor het gaan en flip dan uit shit eruit, je mist de buik en ligt eruit. Ik wist het luid, met dit geluid pak ik je aan en wist je uit. Het is te luid en nimmer uit, zit op je huid. Het is geen gefluit, de illness spuig, geheel geuit. En hoor het gaan, met die sirene rok ik mooi de nacht in. Je hoort er pracht in, zo'n onverwachts ding. Mijn mam was negen maanden lang in onverwachting. Doe wat niet kan als boeiend zijn en saai praten. Tegelijkertijd blijf ik zwijgen en lawaai maken. Die funky shit, yo, vandaar dat het bijzonder stinkt. Ik open deuren continu, net als in Monsters Inc. Super solo als Miles. Toch weet ik één ding, ik ben geen eenling, maar gewoon alleenzaam als een brainling. En kijk je daarvan op? Wow. Blijf dan maar verrast. Ben net als oma strui en breid er iets aan vast wil niet waken, maar hoor die blaaskaken praten. Is dit dan het genre waar je enkel in mag haten? Ik dacht het niet. Partymuziek, beat voor beat. Je noemt het street shit of intellect voor elke piep. En check in godsnaam shit goed voordat je iets doms vraagt. Dat geldt voor journalisten en MC's. En raad, is dit het voedsel voor je levensziel? Of rap ik weer lekker debiel als een tender met één wiel? je mist de buik en ligt eruit Ik wist het lui met dit geluid Pak ik je aan en wist je uit Het is te luid en nimmer uit Zit op je huid, het is geen gefluit De eelde spuit, geheel geuit Hoor het gaan en flip dan uit Ik gooi mijn shit eruit Je mist de buik en ligt eruit Ik wist het lui met dit geluid Pak ik je aan en wist je uit Het is te luid en nimmer uit Zit op je huid, het is geen gefluit De eelde spuit, geheel geuit En hoor het De over straat, s'avonds laat met gepraat in mezelf. Scheldend op het leven, volop verbitterd om vraag. Geen reet verdiend aan mijn plaat en veel te laat afgevraagd waar het echt nou om draait. En wat is erger dan haat? Eindig je rijk of als een zwerver? Ergens stervend op straat, in de ergste straat, denken dat het nergens op slaat. Je huid vol met littekens en ziel met levensvraagtekens. Liggend zweetend zonder eten onder vage dekens. Bij vlagen flip ik als ik mijn eigen brein peil. Vlak dus blijkt stijl en is fatsoen gewoon geen schijnheil. Ik trots van dit cynisme, wil het toffen niet dissen. In de mens voor mijn trots en egoïsme. Zijn mechanisme Als arrogante dieren Met ieder die zijn weg brengt Wie nept zijn denkdenk? wie zegt er wat hij echt denkt? Ik ben slechts die ene, erg en diegene. Ik spuug mijn spinsels uit en hoor die brain sirene wenen. Dus zoek je verdier en niet waar het ware dood. Zit er geen schot in als een ier met een waterpistool. Gooi mijn shit eruit, je mist de buik en ligt eruit. Ik wist het lui met dit geluid. Pak ik je aan en wist je uit. Het is te luid en nimmer uit. Zit op je huid, het is geen gefluit. De spuug. spuit, geheel geuit. Hoor het gaat, en flip dan uit mijn shit eruit. Je mist de buik en ligt eruit. Ik wist het lui, met dit geluid pak ik je aan en wist je uit. Het is te luid en nimmer uit. Zit op je huid, het is geen gevaar. De illness spuit, geheel geuit en hoor het gaan.